Aan boord van het toestel van de Pakistanse maatschappij Airblue waren 146 passagiers en 6 bemanningsleden. Een aantal mensen heeft het ongeluk overleefd. De verkeerstoren raakte 20 minuten voor de landing het contact met het vliegtuig kwijt. Het toestel, een Airbus, crashte in slecht weer in heuvelachtig gebied bij de hoofdstad Islamabad. Inmiddels zijn drie helikopters van de luchtmacht in het moeilijk bereikbare gebied geland. De lichamen van een piloot en enkele passagiers zijn geborgen. De meeste passagiers zouden Pakistani zijn. Het vliegtuig kwam uit Karachi. De kosten voor orthodontie gaan met een derde omlaag. De Nederlandse Zorgautoriteit zegt dat orthodontisten en tandartsen te hoge tarieven hanteren. De NZA wilde, wilde de tarieven in 2007 al verlagen, omdat te veel in rekening werd gebracht. De toezichthouder moest die verlaging toen terugdraaien van de rechter. Die vond de verlaging niet goed onderbouwd. Na aanvullend onderzoek komt de NZA nu tot dezelfde conclusie als in 2007 en zet de tariefsverlaging door. In de Chinese stad Nanjing zijn bij een explosie in een voormalige chemische fabriek zeker zes mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten zwaar gewond. Huizen in de buurt stortten in door de ontploffing. Ook een bus die voorbij reed werd getroffen. Het vuur dat na de ontploffing ontstond is volgens Chinese media onder controle. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Het Chinese staatspersbureau meldt dat de oorzaak van de explosie een gaslek is. In Stavoren is de berging afgerond van de trein die zondag was doorgeschoten. De locomotief en acht wagons, die voor een deel in elkaar gevouwen waren, zijn losgezaagd en op pontons gehezen. Ze worden teruggebracht naar hun Italiaanse eigenaar. De trein schoot zondagavond door het stootblok op het kopstation van Stavoren. Daarna ging de trein dwars door een watersportwinkel achter het station. Door het